Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Ja. Zonder e. Ja, dat weet ik. Maar is het werkloze of werkloze? Gaat even nee, laat maar. Ik doe gewoon weer. Ja, ik ga het zelf oplossen. met Freddy. Ehm, de Olon ehm, blijft hangen. Ja, en er zit een half zinnetje op. Dus eh, moet je even zorgen dat ze dat niet uitzenden. Dat ze dan maar die van vorige... Ah, oké, nou ja. Nou, dat is dan jammer. Nou, ik heb hem gestopt en eh, hij blijft op Olon Busy hangen.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 En op weg naar hopelijk voor jou een leuk en vrij weekend. 22 jaar nog weer van de hitlijst, aflevering 18, vandaag alweer 4 mei van 2012. In de lijst 20 stijgers, 2 zittenblijvers, 16 dalers en dan ook nog eens 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook twee natuurlijk moeten verdwijnen uit de lijst. Wiz Clavia, en Bruno Mars doen dat Young, Wild and Free. En ook eh, Ritual Kicks, Mamadou Ramp verdwijnt uit de lijst. Snel stijgen, dat is Gustavo Lima en Balade. Hij gaat 8 plaatsen omhoog. Carly Ray Jepsen en Call Me Maybe. Zakt 18 is daarmee de snelste daler. Jason Mraz, de genoteerde van vandaag. I Want Give Up staat alweer 16 weken in de lijst. 4 mei vinden we natuurlijk ook veel terug in de geschiedenisboeken. Onder andere 1533. Willem van Oranje wordt op die datum gedoopt. 1945 natuurlijk. De Duitse troepen capituleren voor Noordwest-Duitsland, Nederland, Sleewijk, Holstein en Denemarken. En een eh, negental jaar later, of uh, elf jaar later zelfs, 1956, de koningin Juliana onthult het Nationaal Monument Opterdam in Amsterdam.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 En voor je ook nog Meyer Hot, Horn samen met Rattle Kicks en The Walk. En die plaat staat nu vier weken in de lijst en gaat omhoog van 20 naar 17. Op nummer 14 afkomstig van 21 en in de vijfde week dus 7 plaats winst voor Chelray.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 Maar het is ook gewoon een hele goede plaat. Of Monsters and Men en A Little Talks. Ondertussen staat de plaat alweer 6 weken in de lijst. Hij gaat omhoog van 15 naar plek nummer 11. Op 20 vinden we dan vier plaatsen in de vierde week voor Krim en Broken Hearted. Rihanna, Where Have You Been? Ook in de vierde week, maar dan van 22 naar 19. Call Ray Jepson, Call Me Maybe zakt van 8 naar 18 in haar 13e week. Mayor Houthorn en Wrestle Kicks The Walk in de vierde week van 20 omhoog naar 17. Natalia Kills Kill My Boyfriend zakt twee plaatsen in de negende week naar 16. En één plekje omhoog weer Simple Plan en Canaan in The Summer Paradise. 14 is er dan voor Hot Shell Ray, Honestly. In de vijfde week omhoog van 21 naar de 14e plek. En Flowrider en Sia The Wild Ones zakken in de 13e week van 6 naar 13. Worthy People Help the People, 11 weken in de lijst van 13 omhoog naar 12. En of Monsters and Men en Little Talks, zo die net in de zesde week. Dus omhoog van 15 naar plek nummer 11. Wiggly en I Follow River staat 11 weken in de lijst, zakt van 7 naar plek nummer 10. Die slaan we vandaag dan ook nog even over. Welke ik wel voor je heb is de plaats van Nickelback. Lullaby gaat in de 7e week omhoog van 10 naar 9. darkness and pakken ze dus nog een plekje winst. De mannen van uh, omhoog van 10 naar 9. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag dus een eh, hoop bewolking en wat gespetter. Dus nu en dan was de zon wel te zien, maar echt veel was het niet. Temperatuur vandaag een maximale 13 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan de afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. blijft droog en een matige noord- tot noordoostelijke wind en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen op bevrijdingsdag dan zijn er wel wat wolkenvelden en zo nu en dan ook wat zonneschijn. Het blijft droog en een matige aan zee krachtige noordoostelijk wind. Temperatuur morgen een graad of 11. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het dan weer wisselend bewolkt en overal in de regio droog. Noordoostelijk wind waait meest matig en temperatuur daalt naar een graad of 3. Zondag, dan zijn de periodes met zon. Het blijft wederom droog en de wind waait matig uit het noordoosten. Temperatuur zondag, ook zo'n graadje of 11. Het ritme van zon. Bas van Dam. Ladies and gentlemen, let's go! Hit it! John Mayer staat ondertussen alweer 7 weken in de lijst met Shadow Days en gaat omhoog van 9 naar 8. Did you know that you could be wrong and swear you're right?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 My shadow days are over now. Well, I ain't no troublemaker, and I never meant her harm. But it doesn't mean I didn't make it hard to carry on. Well, it sucks to be honest it's nice to make some love that I can somehow or don't you? Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Oh, made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck a gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'm a top niggas, the two ones you fuck you gun to. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match. you won't too much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. is de eerste grote hit in Europa van uh, eh, Azalia Banks, de dame geboren in eh, New York. En samen met Lizzie G en de 212. Zes weken geleden kwam de plaat in de lijst en eh, deze week gaat hij verder omhoog en wel van 12 naar plek nummer 7. voor John Mayer en Shadow Days, ook die plaat staat 7 weken in de lijst, gaat omhoog van 9 naar 8. En Nickelback dus ook een plaatje verder omhoog van 10 naar 9 plaat die deze week ook sprongen maakt. Vorige week ook nog buiten de top 10. Althans, net aan buiten de top 10, want toen stond de plaat nog op plek nummer 11. in de zesde week gaat de plaat omhoog naar nummer 6. In handen van DJ Fresh en Rita Ora. Hot Right Now. funny ritme, van ZFM. de top 3, dan wel op de laatste plek nummer 3. Deze week zakt hij twee plaatsen naar plek 5 in de tiende week. Chris Brown en Turn Up The Music. Trouwens de laatste zakker van deze week alweer. En daarvoor hoorde hier nog van 11 omhoog naar 6. DJ Fresh en Rita Ora, Hot Right Now. Voor jou heb ik nog twee stijgers en twee zittenblijvers. En een van die stijgers gaat omhoog van 5 naar 4 in de achtste week. Het is een plaat die een beetje een Nederlands tintje heeft. Althans een beetje. naar Quintino en Sandro Silva komen dus gewoon netjes uit Nederland. En hun single Epic gaat dus in de achtste week omhoog van 5 naar 4. op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Derulo en Breeding. In de achtste week dat hij in de lijst staat gaat hij omhoog van 4 naar plek nummer 3. Eindelijk dus in die top 3 waar hij zo graag wil zijn. Voor jou heb ik nog twee platen klaarstaan. De nummer 2 en de nummer 1 natuurlijk. En de nummer 2, daar beginnen we gewoon mee. Emile Zandé en Next To Me staat alweer 9 weken in de lijst. En net als vorige week de nummer 2 van Europa.